En neemt daarmee een deel van de taken over van president-directeur Hartman. Vorig jaar juni gingen er al geruchten dat Eurlings naar de KLM zou overstappen, maar hij zei toen dat hij pas later de knoop zou doorhakken. Eurlings was minister van Verkeer en Waterstaat in het vorige kabinet. Hij stapte daarna uit de politiek omdat hij meer tijd wilde hebben voor zijn privéleven. Eurlings zegt dat het inhoudelijk een prachtige baan is, waarbij hij ook zijn privé-tijd beter planbaar is. Hij begint op 1 april aan zijn nieuwe baan. De aandeelhouders moeten zijn benoeming nog wel goedkeuren. De man die tussen december 2008 en maart 2009 vier mensen in Lelystad neerstak... is voordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man werd in de volksmond al snel bekend als Jack the Pricker. Een van zijn slachtoffers, een man van 30, overleefde de steekpartij niet. De drie andere slachtoffers raakten zwaar gewond. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het gaat goed met de korenwolf. In 2009 dreigde de hamster in Nederland uit te sterven, maar nu leven er zo'n 500 korenwolven in Zuid-Limburg. Staat in een rapport van onderzoeksbureau Alterra. Het fokprogramma en het uitzetten van de dieren zijn succesvol gebleken, vindt de provincie Limburg. Die is sinds 2005 verantwoordelijk voor de bescherming van de korenwolf. De provincie vraagt de Rijksoverheid om extra geld om het leefgebied voor de korenwolf te kunnen uitbreiden. Dat zou nodig zijn om de populatie van de hamsters ook de komende jaren te kunnen laten groeien. Zo'n 10 procent, of zo'n 10 jaar geleden moet ik zeggen, riep een bouwproject in Heerlen veel vertraging op... omdat de korenwolf zich op het terrein had gevestigd.